Raymond Seré met het NOS Journaal. Het Internationaal Monetaire Fonds heeft kritiek op de hypotheekrenteaftrek in Nederland. Het IMF omschrijft die aftrek als een genereus systeem dat de huizenmarkt verstoort. In een rapport over de Nederlandse economie adviseert het IMF de Nederlandse regering om de mogelijkheden om de rente af te trekken geleidelijk aan af te schaffen. Nederlandse banken lopen volgens de IMF-economen ook te veel risico's door de hoge hypotheekschuld. Doordat de hypotheekrente aftrekbaar is, kunnen mensen relatief duurdere huizen kopen. De woonlasten blijven door de aftrek ook bij duurdere huizen betaalbaar. De Syrische vicepresident al-Shara heeft gezegd dat president Assad in de komende dagen belangrijke mededelingen zal doen. Zijn boodschap zal het land plezier doen, kondigt hij aan. In het hele land zijn al twee weken betogingen tegen het bewind van Assad aan de gang. Hij wordt geconfronteerd met de grootste uitdaging tegen zijn bewind sinds hij elf jaar geleden aan de macht kwam. Ook vandaag komen er weer berichten over botsingen tussen demonstranten en politie en leger. Een ooggetuige in de zuidelijke stad Dara meldt dat veiligheidstroepen traangrasgranaten hebben afgevuurd op duizenden betogers. En ook zou er in de lucht zijn geschoten door de ordentroepen. Minister Donner scherpt de eisen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit verder aan. Hij wil dat iedereen die tot Nederlander naturaliseert zijn oude nationaliteit opgeeft. Uitzondering zijn vluchtelingen en mensen die geen afstand kunnen doen. Verder moeten buitenlanders die Nederlander willen worden minstens het minimumloon verdienen en moet iedereen voortaan een taaltoets doen. Nu zijn sommige groepen nog vrijgesteld van zo'n toets. Donner wil verder dat vreemdelingen kunnen aantonen dat ze twee jaar werkervaring of een beroepsopleiding hebben. Het kabinet wil dat het Nederlanderschap de bekroning wordt van participatie en integratie in de maatschappij. Volgens Donner blijft Nederland met de aanscherping binnen de grenzen van internationale verdragen. En dan het weer. Alleen in het midden en noorden wolkenvelden. Elders vrij zonnig. Middagtemperatuur tussen 8 graden op de Wadden en 12 graden in Limburg. Morgen veel zon en dan wordt het ook wat warmer.